in Zandvoort. Leave me alone. don't mind. In fact, I like it. Though I'm terrified, I'm turned off but scared of you. aventura. Hello? Shh. Solo escucha. Son las cinco de la mañana y yo no he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 啊。 都说。 what to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 for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like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 up, I have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see? What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 looking back.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 RIVM ziet geen aanleiding om het eten van kip te ontraden. Kippenvlees is veilig als het op de juiste manier wordt bereid, zegt het RIVM. Afgelopen week werd bekend dat er iemand is overleden aan een resistente bacterie die onder meer in kippenvlees voorkomt. Vandaag vroegen de supermarkten de overheid om snel duidelijk te maken dat het eten van kip niet gevaarlijk is. In een aantal Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever wordt weer gebouwd. De bouwstop die tien maanden geleden van kracht werd liep vannacht af. Door de hervatting van de bouw komt het vredesproces, dat juist weer is begonnen, onder druk te staan. De Palestijnse president Abbas zal pas reageren als hij heeft overlegd met de andere Arabische leiders. Zorgverzekeraar CZ stopt per 1 januari met de vergoeding van de behandeling van borstkanker in zes ziekenhuizen, omdat die ondermaats presteren. CZ maakt binnenkort bekend om welke ziekenhuizen het gaat. Sinds 2006 mogen verzekeraars ziekenhuizen uitsluiten, maar tot nu toe is dat niet op deze schaal gebeurd. Ook voor maagverkleiningen komt er zo'n aanpak. Daarin werken alle zorgverzekeraars samen. In twee Molukse centra heeft vannacht brand gewoed. Eerst brandde een zaal van de Molukse Maranata kerk in Hogeveen uit. Twee uur later brak brand uit in het gebouw van een Molukse stichting in Nijverdal in Overijssel. Er was ook nog een poging tot brandstichting in een Molukse kerk in Assen. Maar daar ontstond geen brand. De politie onderzoekt een mogelijk verband. De beurskoers van Spijker is omhoog geschoten na het nieuws dat Saab en BMW gaan samenwerken. Het aandeel van Spijker, dat eigenaar is van Saab, sloot ruim 60% hoger. De NOS heeft van bronnen bij de bedrijven vernomen dat Saab gebruik gaat maken van de technologie van BMW. Het weer, de regen trekt langzaam naar het zuiden, vanuit het noorden wordt het droog. Morgen opnieuw een bewolkte dag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journal.